Dit is Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De premier Monti wil een Europese top houden over anti-Europees populisme, waarin volgens hem grote gevaren schuilen. De premier signaleert oude stereotypen en oude spanningen, vooral in de relaties tussen Noord- en Zuid-Europa. Monti heeft al vaker gezegd dat de eurocrisis Europa uit elkaar kan trekken. Hij wil dat de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de EU in Rome bijeenkomen om zich over het populisme te buigen. In de politieke barometer zijn de VVD en de PvdA nu even groot. Beide partijen staan in de peiling van Ipsos Sinovate op 35 zetels. In de barometer van woensdag stond de VVD nog twee zetels voor op de PvdA. De SP is een zetel gedaald en komt op 21. Ook de PVV daalt een zetel en staat op 19. Het CDA kreeg er in de barometer 1 bij en komt op 13. D66 verliest er 2 en staat op 11. Duikers gaan vandaag in de Maas bij Maastricht opnieuw zoeken naar sporen van Tanja Groen. De 18-jarige studente verdween spoorloos in 1993. Twee weken geleden vonden duikers in de Maas een fiets die lijkt op die van Groen. Ze doken in opdracht van een groep belangstellenden die al jaren probeert de zaak op te lossen. Er werd ook een buis gevonden waar mogelijk sporen van de studenten op zitten. Vandaag gaan duikers proberen een tweede buis uit het water te halen. De politie heeft de fiets en de eerste buis in beslag genomen voor verder onderzoek. De Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius heeft toch een individuele gouden medaille veroverd op de Paralympische Spelen in Londen. De Blade Runner liep een wereldrecord en prolongeerde daarmee zijn titel op de 400 meter. Op de 100 en de 200 meter greep Pistorius naast het goud. In Peking was hij vier jaar geleden op die afstanden wel de beste. Het weer, vannacht op een aantal plaatsen lage bewolking en nevel, mogelijk in het noorden mist. Overdag veel zon en zomers warm, met maxima tussen 24 en 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Er zijn wel snelheidscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. En op de A12 tussen Utrecht en Venendaal. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden. Niet alle controles worden namelijk vooraf bekendgemaakt.